Het kabinet maakte eerder deze week bekend dat het hotel wordt omgebouwd tot een opvangplek... waar 2 tot 300 asielzoekers terecht kunnen. Dit besluit zorgt voor een boel onrust en boosheid bij bewoners, zeiden ze eerder al. Dat zetten we hier even neer op een eh, inwonertal van 3500 man, 300 asielzoekers eh, of, of is, is niet te filmen, is niet, niet, te niet goed te praten. Ik wist niet wat ik zag gisteravond toen het nieuws kwam. Ehm, voor ons ook een bizarre situatie. En ook voor de gemeente kwam het als een verrassing. Een deel van de inwoners wilde het hotel zelf kopen... om te voorkomen dat de overheid het kan gebruiken als opvanglocatie. Maar de deal is al rond. Vanaf volgende maand komen er waarschijnlijk asielzoekers in. De dood van de oud-Alverse voetballer Kelvin Meenarts... heeft misschien te maken met een andere liquidatie op Curaçao... in hetzelfde jaar waarbij een man van 23 om het leven kwam. Volgens de politie zijn ze mogelijk gedood door dezelfde opdrachtgevers. Voetballer Meenart werd in 2019 in Amsterdam door twee mannen op een scooter doodgeschoten. En wie zich dit jaar wil inschrijven bij een grote studentenvereniging in Groningen... heeft kans dat die niet wordt toegelaten. Sinds corona zien verenigingen een enorme piek in het aantal aanmeldingen... zeggen ze tegen RTV Noord. Daarom denken sommige studentenclubs na over een loting. En de prijzen vliegen overal de pan uit en dat merken ook liefhebbers van Lowlands. Het festival in Biddinghuizen begon vandaag weer na twee afgeblazen edities door corona. En dit is officieel de duurste ooit. Niet alleen voor het kaartje, maar ook op het festival betalen bezoekers de hoofdprijs. Dit was 66 euro, maar ik moet nog betalen. En daar kunnen we dan vijf biertjes voor halen straks. De organisatie zegt dat ze hun best doen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Maar doordat ze zelf ook meer kwijt zijn om het festival te bekostigen... betaal je meer voor een kaartje. Het weer komende nacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint ook zonnig. Later weer meer wolken en kans op regen door zo'n 25 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB in Noord-Holland viel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Eerst tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 10 minuten vertraging. En een stukje verderop bij Hoogmade ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. maar op in je agenda. 24 september. Patronaat Haarlem. Dan komt het nieuwe album van Low Addicts aan. Evolver. Ja, ze heette vroeger anders. Maar ik ga de naam eventjes nu <laughs> duidelijk uitspreken. Low Addicts, want dat eh, zijn ze tegenwoordig. Bestaande uit Dylan Zondervan, uit Maaike van der Weijden en Tessa Lamers. Die we ook nog kennen als Lassette. En dat eh, wordt wat, want eh, in het voorprogramma staat, eh, of ja, eigenlijk het voorprogramma, de support act wordt gedaan door Elvira, Elvira Smenk, die wij ook kennen van haar optredens tijdens de finale ronde van de Rob Hakda wordt. En we zitten nog in blijde afwachting wanneer die met nieuw materiaal gaat komen. Dus welkom in het derde uur van deze alternatieve FM. Ik had er in het vorige uur drie nummers achter elkaar gedraaid. dat zal ik nog even netjes even af ronden voor de administrateurs onder ons. Turmoil heet eh, de band eh, waar ik mee eh, in dat blokje van drie begon met Evergreen. En dat nummer dat heb ik gehoord bij collega Maarten Verduin van Podium 107.1. Dat is een radioprogramma op de zaterdagmiddag tussen 4 en 6 bij de vrienden van RPL Woerden. Dat is ook een radiostation. En ook Maarten doet veel aan opkomend talent en geeft ze ook letterlijk podium. Daarom heet het ook het eh, programma Podium 1 107.1. Eh, Dat is eh, eigenlijk de beste benaming. En daar uh, hoor je dus eigenlijk hetzelfde als wat wij ook wel eens doen op de donderdagavond. mensen met een akoestische gitaar of met een piano eigenlijk een beetje in een akoestische setting hun nummers spelen. En Turmoil was een van die bands die die liet horen afgelopen zaterdag. daarachter was het eh, dus eh, Wendy Moore, af, eh, dus, afgelopen week was ze bij ons te gast. En Wendy speelt zaterdag bij het Wapenfestival in Zandvoort... met Freek Volkersband en de grote kofferband uit Zandvoort van Kessel. Dat zijn de vrienden van David Molenburg. Dus uh, daar moet ik altijd weer een beetje voorzichtig mee zijn. Want ja, als ik die niet noem, dan komt die volgend jaar niet meer. ja, want <laughs> daar moet je altijd weer heel erg voorzichtig mee zijn. En als laatste in dat blokje van drie hadden we Nien met Friday. En daar zitten best een uh, bijzonder verhaal van. Want het is een eh, persoonlijk eh, geschreven nummer. Wat het inhoudt, daarvoor verwijs ik morgen naar de website van 3 voor 12 Noord-Holland. Want daar staat het allemaal op bij de nieuwe releases. dat wil niet zeggen dat wij ook niks doen. Nee, wij gaan ook wel wat doen. En dat zal je ook gaan merken met, met de nodige eh, materialen wat er eh, nog gaat komen. Want wij hebben ook een website altfm.nl. Dus daar staat ook nog het nodig op. De samenvatting van bijvoorbeeld deze uitzending... die kun je maandags eh, terug kijken op de website. Want dat heeft een reden. Want maandagsavond om 8 uur is er een herhaling van deze uitzending. En dan hoor je dit geneuzel van deze man nog een keer terug. Met daarbij natuurlijk de nummers die gedraaid moeten worden. Dit komt van een EP die nog in wording is. Beat the Drama. En daarvan is dit de eerste single. Karma van Pien. future's got Will I rise up if I fall down? een beetje van Joy Division. Synthwave, maar dan wel in de Nederlandstalige uitvoering van Dorpstraat 3. Die jongens die komen uit eh, Velsen Vels en achter eh, Dorpstraat 3 schuilt onder andere Merlijn Breedland. En die kennen we nog eh, van Tender Chunks in Gravy. Die band bestaat nog steeds. En als je stiekem zegt dat is Dorpstraat 3, dan geloof je het ook. En Tony Clifton, eh, daar heeft hij ook eh, nog eh, deel van uitgemaakt. Maar dit is toch echt Dorpstraat 3. een beetje waar Merlijn Breedland een beetje de grote motor achter is. En dit was al de derde single die ze hebben uitgebracht. Pien hoorde je daarvoor met Karma. Nou, het moment is daar, want we mogen hem draaien. De nieuwe single van de Gumbo Kings. En die heet Hot Damn. darling, but I'd like to watch you move. All the clubs are closed, but my living room floor will do. Putting on your favorite record, it's an old school boogaloo. I guess I'll be in love now before the night is through. Got me saying, hot damn, when did you learn to move like that? Got me saying. see you doing a slip and slide With every move you make I can feel the temperature rising Being right here with you, baby I'm so glad that I'm alive Got me saying hot damn Where did you learn to move like that? Got me saying hot damn where you new way where say it? Eh, de carrière van uh, eh, Lorem Ipsum heeft eh, duidelijke vlucht genomen. In mei presenteerden ze hun EP in de Piers in Volendam. Daarna waren wij aan de beurt, maar ze hadden op een gegeven moment toch nog eventjes stiekem een 3FM optreden... omdat ze training talent waren. In juni kwamen ze dus hier langs. En dit is alweer het volgende gedeelte van Lorem Ipsum's EP. Ode to the Noor. En ze zijn al bezig met nieuw materiaal. En bovendien, Volendam is muzikaal genoeg. Wil je wat meer eh, van die Volendamse muzikanten in actie zien? Ga dan naar de Middenweg. Ergens in de Middenbeemster. Want daar eh, spelen komende zondag Roy de Smet. radio-collega van mij, maar hij is ook muzikant. Samen met Loes Fabienne. Dus eh, je kunt daar terecht voor een middagje. lekkere muziek, onderuitgezakt en noem maar op. Dat ga je dus dan allemaal meemaken. Daarvoor hoorde je de Gumbo Kings en een nieuwe Hot Damn. En bovendien zullen ze op 8 september eh, te horen en te zien zijn... tijdens hun release show in ook het patronaat in Haarlem. Want die jongens die repeteren in, uh, in Haarlem. Ja, ze komen uit Amsterdam en Haarlem. We gaan er nog eh, één draaien. En dan gaan we Max Polman proberen te polsen... of die zin heeft in een gesprek. Het zal moet haast wel kunnen, want ik, ik heb hem net eventjes via de app gesproken. Dit is White House Road. stars rise I'm laying in bed with bloodshot eyes Late in the evening when the sun sinks low Yeah, that's about time my rooster crows And I got women up and down this creek And they keep me going and my engine clean run me ragged, but I don't fret And there ain't no one that slow me down on yet Get me drinking that moonshine Get me higher than the grocery bill Take my troubles to the high wall Throw them in the river and get your fill We've been sipping that cocaine Ain't nothing better when the wind cuts cold Lord, it's a mighty hard living But a damn good feeling to run these roads It's a damn good feeling to run these roads got people try to tell me, Max If you keep this living, then you wind up dead Cast your troubles on the Lord of Lords Or you wind up laying on a cooling board But I got bodies up White House Road and they keep me strutting and my feet hang low Got whiskey gonna ease my pain And all this run is gonna keep me sane so Kept me drinking that moonshine Kept me higher than the grocery bill Take my troubles through the high wall Throw them in the river and get your fill. We've been sniffing that cocaine. Ain't nothing better when the wind cuts cold. Lord, it's a mighty hard living, but a damn good feeling to run these roads. It's a damn good feeling to run these roads. It's a damn good feeling to run when they lay me in the cold. while the banjo plays You can tell them ladies that they ought not frown But there ain't been nothing ever helped me down Yeah, lawmen, women are a shallow grave Same old blues, it's just a different day Got me drinking that moonshine Got me higher than the grocery bill Take my troubles to the high wall Throw them in the river and get your fill We've been sniffing that cocaine Ain't nothing better when the wind cuts cold Lord, it's a mighty hard living But a damn good feeling to run these roads It's a damn good feeling to run these roads It's a damn good feeling to run these roads It's a damn good feeling to run these roads Hij is niet de enige die dit soort eh, muziek eh, maakt, deze Max Palman. Nee, want een tijdje terug hebben we ook nog materiaal eh, laten horen van de Stone Souls uit Zevenaar. En die maken ook best wel van die stevige nummers met zo'n country en Americana laag. en Max Palman, dat was de man die je net hebt kunnen horen met White House Road... Is geen onbekende voor mij, maar het is al eh, weer een hele tijd geleden. Want het eh, was eh, ooit bij een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En ik heb hem aan de telefoon. Goedenavond, Max. Goedenavond, Jaap. Ja, want het is zo lang geleden alweer, denk ik. dat, Ja, ik denk het ook. Ja, ik denk dat... Ja, volgens mij rond de kerst of zo. Ja, ja, ja dat, dat staat me iets van bij. En dat volgens mij ook weer midden in lockdowns en allerlei enge situaties. Dus dat, ja. daar zijn we nu gelukkig vanaf. ja, en ik, en ik meen dat het ook eh, te maken had met deze single die ik eh, net heb eh, gedraaid. Maar dat, daar wil ik vanaf zijn. Ja, ja, dat weet, ja, dat weet ik niet eigenlijk. Nee, maar, maar White House Road moet volgens mij ook een beetje uit de tijd zijn van die lockdowns, denk ik. Maar goed, ik ga we niet over, over reden twisten. want ja, we gaan het hebben over bijvoorbeeld die single die je niet zo lang geleden hebt uitgebracht. En wij eh, zijn eh, nog een beetje als laatste. Dus het staat ons netjes. Nou, dat... Eh, nou, maar goed, dat proberen we dan bij deze goed te maken. Maar Max, jij bent toch redelijk bezig geweest in de tijd net nadat alles weer van het slot af is gegaan. Ja, wel. We blijven bezig natuurlijk. Ja. We, gaan, we gaan niet stilzitten. Nee. maar zeker. Ik heb nog de popronde kunnen afmaken. Ja. Dus ik heb nog wat mooie wat mooie optredens door het hele land kunnen doen. Mhm. En eh, ja, mooie mensen kunnen ontmoeten, nieuwe dingen kunnen uitproberen. En eh, ja, nu werken we naar de volgende plaat toe. Dus eh, toevallig kreeg ik net weer een nieuwe versie van, van nog een nieuwer nummer die er ook aankomt. Mhm. en, ja, we zijn, we zijn er hard mee bezig. Dus we zijn op twee derde of zo van de, van de nieuwe plaat die uit eind eh, eind dit jaar, begin volgend jaar eh, uitkomt. En hopelijk weer eh, op vinyl, maar dat, dat gaan we sowieso doen. Dus niet hopelijk, maar gegarandeerd op vinyl ook weer. Ja, ehm, weet je nog dat er iets nog van wachttijden daarvoor zijn? Of is dat probleem opgelost? Nou, dat is nog steeds wel een probleem volgens mij. Dus, hmm. dus ja, we moeten er vroeg bij zijn. Ja. En er zijn, eh, er zijn eh, ja, wat was het, fabrieken afgebrand of zo. Ja, ja, ja goed, er staat in Haarlem staat er zo'n ding eh, nog te persen. Dus ik weet, ik weet dat in ieder geval. Dat, dat, dat, Ja, nou, is... misschien kan jij ons een handje helpen. <laughs> en dan moet ik er op mijn fiets naartoe. Dus nou ja, het zou kunnen, maar, <laughs> maar goed, ik, ik wil wel een balletje bij die jongens opgooien hoor. daar heb ik niks van. Wat zeg je? Waar woon jij dan? In ik woon in Zandvoort, dus dat is bij mij om de hoek. Lekker, ja, ik woon in, ik woon in Amsterdam, maar ik eh, zit er wel een tijdje over na te denken om ook een beetje richting... Uh, te gaan. Zandvoort misschien te gaan, want ik nou, veel. Dus, ik, ik, nodig je graag uit, Max. Dan hebben we weer een fijne muzikant erbij hier in Zandvoort. Maar ja, het is, met, die huizen, dat, dat is nogal een beetje een dingetje hier. Dus, Precies. Dus ja, ja ik weet niet, maar dan moet je hier ergens een beetje tussen gaan frummelen, denk ik. Ja, ja ik, heb wel, ik heb wel wat connecties gelukkig die een oh. beetje in de huizen zitten. Dus, oh, eh. nou ja, eh, ik, ik zou, ik, ik, ik uh, juich het toe. Want dan hebben we gewoon een uh, steen goede muzikant hier binnen de dorpsgrenzen weer. Dus, zo, <laughs> zo, is het. Ja, en dan is onze burgemeester David Molenburg ook weer een beetje blij. Want die was vorige week Dus... Oh, gezellig. Ja, ja, ja. Maar dat is een muziekliefhebber. Dus, dus ik weet dat hij dat, hij dat fijn zal vinden. Als er dan mensen die stevig aan de weg eh, timmeren eh, ja, binnen de gemeentegrenzen gaan worden. Maar goed... Eh, ja, ja, ik vind het een heerlijke plek. Ik kom er vaak. oh, toch? ja, ook met de motor lekker, lekker naar Zandvoort en om te surfen. Dus als er golven zijn, dan lig ik ja, of Bloemendaal in het water of Wijk aan Zee. Ja, maak ik toch even een klein zijsprongetje voordat we weer teruggaan in die muziek. Maar, Want ja, want ik weet, uh, surfen, dan ben je niet de enige muzikant hoor. Want ik weet dat er hier in, in Zandvoort er nog één is. Ruud Houweling, die doet ook aan windsurfen. Dus eh, die doet aan oh, windsurfen. dus, ik, doe, golfsurfen. Eh, jij doet aan golfsurfen. Ja, ik, ik wil nog meteen ook meteen het verschil benadrukken... dat de ene een windsurfer is en jij een golfsurfer. Dus ja, eh, ja. Maar goed, ehm, dus met, met windkracht TIG... kom jij met je plank deze kant op? moet ik het zo zien? Nou, nee hoor, nee, nee, nee. Het gaat meer om de golven. Dus er moeten, ja, dat, heet swell. Dus er moet, er moet swell zijn vanuit, eh, ja, vanuit de Noordzee die deze kant op komt. En dan wil je eigenlijk zo min mogelijk wind hebben. Ja, dus ehm, ja. Robin ken je die naam? Klassieker? Nee, ken ik niet. Ja, was een windsurfer, maar op, een gegeven moment ging hij ook eh, aan het uh, golf... Zo'n golfsurfer werd het op een gegeven moment ook. Dus, Oké. Nou, dat is, nou, een, is de tegenstrever van... moet ik even, even nadenken, van... van, de, van de Berg heette die, geloof ik. Steven van de Berg, ja, dat was degene die... Ja, ik moet even mijn klassiekers ophalen. Maar goed. Ehm, maar eh, golf eh, en muziek, gaat dat samen? Ja, de Beach Boys, denk ik dan. Nou, alles gaat samen, toch? Ik bedoel, eh, voor mij gaat het om ja, avontuur, adrenaline, je angst overwinnen, eh, met de natuur zijn, weet je, dat soort, eh, dat soort dingen. Ja, dat is dus, mooi. Eh, of het nou motorrijden is of surfen of op een podium staan, ja, dat is voor mij allemaal, heeft allemaal met elkaar te maken. Ja, dan, dan, dan zit daar ook gelijk meteen een verbinding, ook meteen met die muziek van jou, die jij maakt. Want dat is ook echt dat, dat motorrijgevoel wat je, wat je hebt als je die muziek van jou hoort. Het gaat ook over mijn motor, die heet Trudy. <laughs> ook... <laughs> <laughs> Het is helemaal ja. mooi. Ja, ik dacht, ik dacht aan eh, de vrouw van mijn koffiematen eh, die ik om negen uur s ochtends uh, tegenkom. Maar goed, <laughs> die, die, die heet ook Trudy. Dus nee, moet ik, vast aan, <laughs> ik moet aan haar denken. Maar goed. Ja, ja, nee, ik snap het. Ik snap het. Iedereen heeft zo'n associaties met name. Hè? ja, ja. ja. Maar, ehm, maar goed, was dat de, ode aan je motor, de, de, de single? Ja, ja, ja, ja, liefdesliedje. Ja. Mijn eerste motor, ja. ja wat, eh, wat, eh, wat, wat, eh, wat, brengt zij als motor wat een andere dame niet heeft? Ja, ja ze kan heel hard brullen. <laughs> ja. En ze ruikt lekker, klinkt lekker. <laughs> nee, geitje hoor, geitje. Nee, lekker geitje. Nee, ja, dat zijn mooie metaforen, Max, in ieder geval. Zij, zij brengt je gewoon van A naar B, weet je. Ja, ja. Dus, eh, maar dat, nu klink ik heel negatief, want ik ben hartstikke eh, vrouwenfan. Dus eh, ik denk dat zij niks anders kan dan, dan mijn vriendin niet kan. Maar het, is toch, het is toch net iets anders. Maar, en, en vooral het vrijheidsgevoel wat, wat ik heb als ik met de motor ben. Ik ga veel, veel kamperen en ja, in je eentje met, met, met die motor zijn, met die machine ja, dat is toch, eh, toch wel heel bijzonder eh, dat, je, dat je daarmee eh, ja, op avontuur kan en de natuur in kan duiken. En het enige wat je nodig hebt is een teentje en een, een pannetje en en that's it. Dan zullen we hem ook maar gaan draaien. Hier is Max Palman met Trudy. hadden in het eh, vorige uur hadden we Turmoil. Dit is dan de titelvariant van eh, de huidige nummer 1 in die, in die XL-lijst. Die op zondagmiddag eh, te horen is tussen 12 en 3. En wij mogen hem al laten horen. Tenminste, dat hebben we al geruime tijd al mogen laten horen. Nieuwe single is trouwens onderweg, vrienden. Turmoil, Turmoil van Von V. En daarvoor hoorde je Max Polman met Trudy. En dat ging dus over zijn motor. Eh, nog meer stevig materiaal, mensen. Want dit is ook eh, stevig materiaal. Collega Henk Jansen en zijn vrienden Niels eh, Kwakman en Johannes de Vries... die hebben ook een muziekprogramma daar in Friesland... op Radio Spannenburg. Quiet as always. They're a of life And we must sacrifice The moment we are on. bed is gone. You think there zeggen ze wel over Head First. Die band uit Leiden. Dat ze eh, enorm veel invloeden hebben van het oude Nirvana. Maar deze band kan er ook wel wat van. Quiet as always. En Mirror of the Past. Zo heet het nummer. Ze komen uit eh, Friesland. En daarmee is ook eh, deze Alternative FM ten einde. En ik sluit af net als Roy de Smet die afgelopen maandag dat ook al deed met, met zijn programma. met een nummer wat min of meer voor een collega van hem eh, bedoeld is. En ook ik, want ik steek deze man, Kees Meijzer, een hart onder de riem. Ehm, want hij heeft eh, lastige dagen. En meer ga ik er niet over zeggen. Maar dit is het eh, nummer waar wij ontzettend veel van houden. En dat komt van het album Actors and Liars van Alaska. Het is tien jaar na dato, maar nog steeds is het nog een nummer wat recht overeind blijft staan.